Dit is Jeroen aan met het NOS Volgens Griekse premier Papadimos is het verlaten van de eurozone voor Griekenland geen optie. De interim-premier zei verder in het parlement dat Griekenland nu voldoet aan de eerste eisen van de EU en het IMF om de volgende 8 miljard euro aan noodhulp te ontvangen. Volgens Papadimos zijn wel meer bezuinigingen noodzakelijk, maar dat staat op verzet van onder meer de conservatieve coalitiepartij Nieuwe Democratie. De beoogde premier van Italië, Mario Monti, weet nog niet of er extra maatregelen nodig zijn om het land weer financieel op orde te krijgen. Vandaag gaat hij verder met de gesprekken over een nieuwe regering. Monti maakte ook duidelijk dat hij tot de verkiezingen in 2013 wil aanblijven om te kunnen hervormen. Maar de leiders van sommige partijen willen komende lente al vervroegde verkiezingen. Het oosten van Turkije is opnieuw getroffen door een aardbeving. Hetzelfde gebied bij de stad Van werd afgelopen maand al getroffen door twee aardbevingen waarbij in totaal meer dan 600 doden vielen. De nieuwe beving van vannacht had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Er zijn geen berichten over slachtoffers of grote nieuwe schade. De ANWB gaat nieuwe auto's verkopen via internet. Vanaf vandaag heeft de bond een aankoopservice online waarmee leden vanuit huis een nieuwe auto kunnen bestellen. Volgens de ANWB vinden veel mensen het onplezierig om naar een dealer te gaan en daar ook nog eens te moeten onderhandelen over een prijs. De bond zegt kortingen te kunnen bieden tot 7% van de catalogusprijs. In het zuidoosten van Australië is een Nederlandse toerist verdronken. De man van 64 was met zijn vrouw op vakantie in de kustplaats Maruya, zo'n 300 kilometer ten zuiden van Sydney. Vanwege de hitte ging de man zwemmen. Zijn vrouw bleef achter. Even later zag ze haar man zwaaien en schreeuwen om hulp. Surfers haalden hem uit het water, maar het lukte niet om hem te reanimeren. Het weer veel mist en laaghangende bewolking. Minima tussen min 2 in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland. De mist blijft lang hangen, maar in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het... Dit is van de ANWB. Er staan files op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 7 kilometer. A7 Horenzaandam bij Weidewormer 4. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Rotterpolderplein 9 kilometer... A15 Rotterdam Europort bij Spijkenisse 4 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 3 kilometer.